nos Het dodental na de overstromingen in Texas is opgelopen naar 78. Onder de doden zijn 28 kinderen. Er worden nog tientallen mensen vermist. De overstromingen ontstonden vrijdag toen in korte tijd veel regen viel... en het waterpeil in een rivier razendsnel steeg. Het is een puinhoop in de regio. Vrijdag wil president Trump het rampgebied bezoeken. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Jemen. Ze waren volgens het leger gericht op Houthi-doelen in drie havensteden. Ook een energiecentrale is bestookt. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend. Volgens Israël werden de locaties gebruikt voor het transporteren van Iraanse wapens... en voor het bestoken van Israëlische burgers met drones en raketten. Afgelopen nacht zou nog een raket zijn afgevuurd op Israël. Die kon worden onderschept. Het Israëlische leger voerde eerder op de avond ook al luchtaanvallen uit op Libanon. Filmproducent Rob Houwer is overleden, meldt het Parool. Houwer werkte onder meer mee aan Turks Fruit, Soldaat van Oranje en De Kleine Blonde Dood... en gold als een van de bekendste Nederlandse filmproducenten. Samen met regisseur Paul Verhoeven maakte hij in de jaren 70 meerdere films... die tot de kanon van de Nederlandse films zijn gaan horen. Zoals ook Keetje Tippel over een vrouw die gedwongen wordt de prostitutie in te gaan... Rob was 87 jaar. En Zwitserland heeft de eerste zege geboekt op het EK voetbal voor vrouwen. Duitsland won met 2-0 van IJsland en houdt door de overwinning zicht op de kwartfinales. In dezelfde pool is Noorwegen al zeker van de volgende ronde. De Noorse wonnen ook hun tweede wedstrijd. Tegen Finland werd het 2-1. IJsland is uitgeschakeld. Het weer nog. Vannacht stevige buien met veel regen in korte tijd en kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag ook buien. In de loop van de dag wel iets vaker droog. Bij een stevige wind wordt het fris met een graad of 19.